Volgens hem zijn de veranderingen in de zorg niet bedoeld als kostenbesparing, maar om mensen meer maatwerk en zelfstandigheid te geven. Op de markt groeit de komende jaren de werkgelegenheid. Door de vergrijzing gaan veel kooplieden met pensioen. En volgens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel komen daardoor duizenden banen vrij. Vooral laagopgeleide jongeren en jongeren zonder diploma krijgen zo een kans. Volgens de branchevereniging zijn jongeren zich er nauwelijks van bewust dat ze op de markt kunnen gaan werken en daarom geeft, de geeft ze voorlichting op scholen. De CITO-toets krijgt twee concurrenten. Basisscholen mogen naast de centrale eindtoets van de overheid, die door het CITO wordt gemaakt, ook kiezen voor eindtoetsen Route 8 en IEP. Staatssecretaris Dekker heeft die methoden goedgekeurd. Met de toetsen meet de school wat het taal- en rekenniveau van de leerlingen is voor ze naar de middelbare school gaan. Dit jaar mogen scholen zelf nog weten hoe ze leerlingen testen. Vanaf volgend jaar moeten ze kiezen uit een van de drie goedgekeurde toetsen. Het weer, opklaringen, vannacht vooral in het noordoosten kans op nevel of mist. Morgen af en toe zon en het wordt een graad of 11.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 Een Amerikaanse organisatie maakt melding van die tweet. De Nederlander zou een zelfmoordaanslag hebben gepleegd bij een hoofdbureau van politie. Er zouden tientallen doden en gewonden zijn. Persbureau AP meldt dat er zo'n aanslag was in Bagdad met vijf doden en tien gewonden. Maar of dat dezelfde aanslag was is niet duidelijk. Premier Rutte vindt dat de samenleving niet bang moet zijn voor ongelijkheid. Tijdens een lezing in Den Haag zei hij dat het huidige systeem van collectieve voorzieningen rigide is geworden. Rutte noemt als voorbeeld de kritiek op de decentralisatie van de zorg. Een patiënt kan in de ene gemeente wel bepaalde zorg krijgen, in de andere gemeente niet. De premier heeft daar geen problemen mee. Volgens hem zijn de veranderingen in de zorg niet bedoeld als kostenbesparing, maar om mensen meer maatwerk en zelfstandigheid te geven.